Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden studenten hadden tijdens hun studie te maken met grensoverschrijdend gedrag. Het gaat mogelijk om 30.000 studenten, denkt de onderwijsinspectie. Ze hielden een enquête onder jongeren en 4% gaf aan slachtoffer te zijn. Daar schrikt de studentenvakbond van. Het is echt wel een schokkend hoog aantal. Tegelijkertijd verbaast het natuurlijk ook niet echt, want je ziet het in, nou, op alle plekken in de samenleving dat grensoverschrijdend gedrag veel voorkomt. Eh, maar helaas ook bij studenten. Het kan bijvoorbeeld gaan om docenten die foute opmerkingen maken of intimidatie. De meeste slachtoffers dienen geen klacht in bij hun school of universiteit. Pluimveehouders moeten meer maatregelen nemen om vogelgriep te voorkomen. Dat zegt de minister van Landbouw tegen de Tweede Kamer. Hij wil bijvoorbeeld dat kippenbedrijven een verplichte hygiënecheck doen in de stallen. Voetbalclub Sparta krijgt een nieuwe trainer. Maurice Stijn gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij de club uit Rotterdam. De oud-voetballer volgt Henk Frazer op, die begin deze maand bekend maakte te stoppen. En voor bewoners van de Amsterdamse Riekerhaven is de maat nu echt vol. Er is al jaren van alles mis aan het huurcomplex waar vooral studenten wonen. En vrijdag waaide ook nog eens het dak eraf. Ze hebben daarom besloten om geen huur meer te betalen. Bijvoorbeeld het dak was gewoon al twee keer stuk geweest. En steeds was het van, oh kunnen jullie het repareren? Nou jongens, we zijn ermee bezig weet je wel. Dat komt wel. Zet er een zandzakje op weet je. Oh er zit een gat in het dak. Nou dat is geen probleem. Het is dus wel een probleem zoals we zien. De woningstichting is druk bezig bezig om de woningen te fixen, maar kan niet zeggen hoe lang dit gaat duren. Ze gaan in gesprek met de stakende bewoners. Het weer nog lekker zonnig, lekker droog en een gaatje of elf. Morgen en overmorgen heb je je paraplu helaas weer even nodig. Maar komend weekend is het opnieuw lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer met een half uur vertraging over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er staat 10 kilometer file tussen knooppunt De Hoek en afrit Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad.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 take me in your where you are tonight? Are the neon lights shining bright? Are you looking for a place to stay? To get away. And the days are horses down the hill. Running fast with no time to care.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 en het personeel van de drie consulaten in Oekraïne vertrekt. Een op de 25 studenten heeft tijdens de studie te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de onderwijsinspectie na een enquête. In de helft van de gevallen ging het om gedrag van het personeel van de onderwijsinstelling.